4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De verplichting om een mondkapje te dragen op drukke plekken in Amsterdam blijft bestaan. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank beslist. De actiegroep Viruswaarheid en een Amsterdamse ondernemer eist in een kort geding dat de verplichting zou worden geschrapt. De maatregel geldt sinds 5 augustus voor personen van 13 jaar en ouder. Volgens de rechter is de verplichting noodzakelijk en geoorloofd, zeker nu het aantal besmettingen in Amsterdam stijgt. Utrechtse agenten zijn ontevreden over de aanpak van rellende jongeren in de stad, meldt NRC. Ze vinden dat de nadruk moet liggen op het arresteren van jongeren die de rellen organiseren. In de wijk Kanaleiland, Zuilen en Ondiep is het al dagen onrustig. Tientallen jongeren zijn aangehouden. In de krant zeggen agenten niet te begrijpen dat aangehouden jongeren meestal binnen een dag weer op straat staan. Het zou vooral gaan om jeugd van Marokkaanse afkomst die vaker met de politie in aanraking is geweest. Een agent spreekt van dweilen met de kraan open. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer dringen in een debat aan op meer salaris voor zorgmedewerkers. Ze hekelen de opstelling van het kabinet dat stelt dat er geen ruimte is voor een extra salarisverhoging. Ze wijzen er onder meer op dat het kabinet wel miljardensteun uitgeeft aan grote bedrijven. De coalitiepartijen zijn vooralsnog niet van plan om in te stemmen met meer salaris. Ze vinden de afgesproken verhoging voldoende. Premier Rutte heeft op de EU-top over Wit-Rusland aangedrongen op doortastend en eensgezind Europees optreden. De EU zou werken aan sancties tegen het regime van president Lukashenko. Die komt steeds meer onder druk te staan door de massademonstraties. Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije... hebben Lukashenko gevraagd geen geweld te gebruiken. Ze steunen de eis van de demonstranten voor vrije presidentsverkiezingen. Het weer, er staat veel zon, er is een matige wind. Het is 24 tot 28 graden. Later vandaag meer bewolking en in de loop van de avond ook een bui.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 Yeah. Too deep. Have I lost my mind? Well, I don't care. You're here tonight. hero. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. find some het NOS nieuws van...